Ze belaagden politiebureaus en legerposten, lieten gevangenen vrij en zetten controleposten op. Het leger zou de milities slechts voor een deel hebben teruggedrongen. Veel Soenieten zijn vooral woedend over de arrestatie onlangs van een prominente politicus en de gewelddadige wijze waarop een sit-in protest van Soenieten werd beëindigd. In de vier grote steden vinden vandaag de eerste supersnelrechtszaken plaats. Zo'n 15 verdachten die tijdens de jaarwisseling strafbare feiten pleegden komen voor de rechter. De meeste belaagde hulpverleners, maar het gaat ook om zaken als vernieling of mishandeling. Supersnelrechtszaken vinden plaats kort na het gepleegde delict en de rechter doet meteen uitspraak. De rechtercommissaris bepaalt vandaag ook of negen verdachten van de oudejaarsrellen in Veen blijven vastzitten. Het noordoosten van Amerika wordt geteisterd door zware sneeuwstormen. Inwoners is aangeraden voorlopig binnen te blijven. De regio verwacht dat in korte tijd tot 35 centimeter aan sneeuw valt. In New York en New Jersey is de noodtoestand afgekondigd. In het hele land worden bijna 2000 vliegtuigen aan de grond gehouden. Ook is het extreem koud. In de Verenigde Staten zijn temperaturen gemeten van 20 tot 30 graden onder nul. In het Canadese Quebec was de gevoelstemperatuur zelfs min 46 graden. Het Britse ministerie voor Defensie heeft excuses aangeboden aan de inwoners van de Noord-Ierse plaats Derry. In de stad was bij de plek waar in 1972 13 Ieren zijn doodgeschoten door Britse militairen een grote advertentie komen te staan voor de Britse luchtmacht RAF. Volgens een van de nabestaanden van de slachtoffers van Bloody Sunday was de reclame een duidelijke provocatie. De reclame is inmiddels weggehaald. Het weer, toenemende bewolking en regen. Later vanochtend even zon, maar daarna opnieuw buien. Het wordt 9 tot 11 graden.